Freddy van met het NOS-journaal. Blokker gaat 31 winkelpanden onderverhuren aan Op is Op. Personeel van de blokkerwinkels heeft recht op een sollicitatiegesprek bij de nieuwe huurder. Maar een woordvoerder geeft toe dat niet alle mensen zo aan het werk zullen kunnen blijven. Moederbedrijf Blokker Holding kondigde in mei aan dat er 100 blokkerwinkels worden gesloten. Op is Op is een drogisterijketen. Die keten heeft al 130 winkels. De politie in Londen heeft een tweede verdachte opgepakt voor de zuuraanvallen van gisteravond. Het is een jongen van 15. Vannacht werd al een jongen van 16 gearresteerd. Die was herkend op camerabeelden. Volgens de politie gooiden de twee gisteravond vanaf een scooter een bijtende stof naar vijf mannen. Een slachtoffer van 24 is zo zwaar verminkt dat hij voor het leven is getekend. Over de toestand van de andere gewonden heeft de politie geen informatie. In de badplaats Hurghada in Egypte heeft een man zeker zes toeristen neergestoken. Volgens het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn twee vrouwen gedood. Aanvankelijk werd gemeld dat het Oekraïense waren, maar ze kwamen uit Duitsland. Het motief voor de aanval is nog onbekend. En in Nice is de herdenkingsceremonie bezig van de aanslag op de boulevard. Het is vandaag een jaar geleden dat een vrachtwagen inreed op een menigte. 86 mensen kwamen om het leven. President Macron is aanwezig bij de herdenking in Nice. Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. En staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt hij dat hij zijn wenkbrauwen optrok toen hij de uitspraak hoorde van de rechter dat een school twee islamitische kinderen een schadevergoeding moet betalen vanwege een schoolfoto. De islamitische kinderen stonden niet op de klassenfoto van de school in Den Haag omdat die werd genomen tijdens het offerfeest. Het weer vanavond overwegend droog, minima vannacht rond 11 graden. Morgen bewolkt met wat regen en een graad of 20.